Morgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS en onderhandelaars van vakbonden hebben vannacht een nachtje doorgehaald... om te praten over een nieuwe CAO voor het spoorpersoneel. Ze zijn eruit gekomen. NS'ers kregen meer loon en oudere medewerkers hoeven geen nachtdiensten meer te draaien... zegt vakbond FNV. Dus er zijn substantiële eh, stappen gezet door NS waar wij van concluderen... nou, dit is echt wel een eh, prima iets om naar de leden eh, te brengen. Die leden mogen erover stemmen. Als ze akkoord gaan is dat ook goed nieuws voor treinreizigers... want dan zijn er de komende tijd geen nieuwe stakingsdagen meer. Een eventuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump... en zijn collega's Zelensky en Poetin is mogelijk in Budapest. Trump heeft daarover gesproken met de Hongaarse premier Orbán... melden meerdere persbureaus. Orbán is al jaren dikke maatjes met het Kremlin. Hij ligt vaak dwars als de EU nieuwe sancties tegen Rusland wil instellen. Aardappelboeren hebben een super oogst. Dat is fijn voor ze, zou je zeggen. Maar er zijn zoveel aardappels dat die haast niks meer opleveren. Vorig jaar kregen boeren 50 cent voor een kilo. Nu is dat nog maar 5 cent. Deze boer raakt ze aan de straatstenen niet kwijt. Klopt, het zou zonde zijn, vinden wij, om het product waar je jaarlang voor aan het werken bent... uiteindelijk bij het eh, vee te laten eh, eindigen. Terwijl het zo'n mooi, eh, mooi kwalitatief product is. Daarom is hij een actie gestart. De overgebleven aardappels komen in pakketten van de voedselbank... of kunnen gratis worden opgehaald. En veel mensen hebben het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. Huisgenoten of partners die onder de douche jouw shampoo of dure zeep pikken. Dat is irritant natuurlijk, maar een Britse vrouw van 34 was er wel heel zuur over. Haar toenmalige vriendin gebruikte haar conditioner. Om wraak te nemen spoot ze de fles leeg en verving ze het spul door ontharingscrème. Die vriendin zegt dat er zoveel haar uitviel dat ze nu extensions moet dragen. De rechter kan er niet om lachen. De vrouw kreeg een taakstraf van 250 uur... en moet een schadevergoeding van 1500 pond betalen aan haar inmiddels ex. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral in het noorden kans op een beetje regen. Later zijn er steeds meer opklaringen met ook zon. En het wordt 21 graden op de Wadden tot maximaal 25 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Hoofddorp 13 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knaalpunt 3 kilometer met bijna 20 minuten extra reistijd. Op de A7 horen richting Zaanstad tussen de afrit van Hoorn en Purmerend Zuid 8 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit.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 Nederlandse werknemers zitten gemiddeld bijna 9 uur per dag, meldt het CBS. Het gaat om zo'n 4,5 uur tijdens het werk, een uur woon-werkverkeer... en er nog eens ruim 3 uur zitten in de vrije tijd op werkdagen. Sail Amsterdam gaat voor het eerst in 10 jaar weer van start... Tot en met zondag zijn historische zeilschepen uit binnen- en buitenland te bewonderen in de hoofdstad. Vandaag is de Sail-in, waarbij de schepen over het Noordzeekanaal naar Amsterdam varen. Het weer, de dag begint bewolkt. In het noorden kans op regen. Smiddags verschijnt de zon en het wordt 21 tot 25 graden. Dit is ZFM. as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.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 passion Muddled of nervous words Could never amount to betrayal Sentences on my own And the price is to watch it fail I turn to go. You looked at me for half a second with an open invitation. ocean slow hours of morning.